Zes uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Vluchtelingen worden toch verplicht herverdeeld over de Europese lidstaten. Tijdens een overleg in Brussel hebben de Europese ministers erover gestemd. Vier landen waren tegen. Tsjechië, Hongarije, Slowakije en Roemenië. Finland heeft zich onthouden van stemming. De Europese Unie gaat 120.000 migranten verdelen over de lidstaten. Vorige week lukte het de ministers nog niet om tot een akkoord te komen. De tegenstemmers zijn bang voor een aanzuigende werking en zeggen dat ze zo'n grote vluchtelingenstroom niet kunnen opvangen. Volkswagen-topman Winterkorn weigert op te stappen in verband met het schandaal waarin zijn bedrijf verzeild is geraakt. Het zou verkeerd zijn als door een ernstige fout van sommigen het harde en eerlijke werk van 60.000 mensen ter discussie komt te staan, zei hij in een videoboodschap. Het Volkswagen-concern is in grote moeilijkheden door gesjoemel bij milieutesten voor dieselmotoren. Minister van der Steur laat opnieuw bekijken of Volkert van der Graaf zich heeft gehouden aan de voorwaarden die zijn gesteld aan zijn vrijlating. De reclassering moet dat nog eens goed onderzoeken, zei de minister. Van der Graaf werd vorig jaar vrijgelaten en mag geen contact zoeken met de media. Maar in Brandpunt Reporter gaf hij zondag toe dat hij dat wel gedaan heeft. Het OM zei eerder vandaag dat Van der Graaf zijn mediaverbod niet heeft overtreden. DSW verhoogt de zorgpremie volgend jaar met 3,75 euro per maand. Veel minder dan het kabinet had voorspeld. De DSW-premie wordt 1185 euro per jaar. Volgens DSW is een hogere premie onvermijdelijk... doordat de kosten van de wijkverpleging steeds verder naar de zorgverzekeraars worden overgeheveld. En ook hebben zorgverzekeraars te maken met vergrijzing en dure nieuwe behandelingen. De Constantijn Huygensprijs, de literaire oeuvreprijs van de gemeente Den Haag... gaat dit jaar naar Adriaan van Dis... De jury spreekt van een indrukwekkend literair oeuvre. Het rapport noemt romans als Indische Duinen en Familieziek... waarin hij een schatbewaarder werd van de trauma's van zijn ouders. Van Dis krijgt de prijs, waar 10.000 euro aan verbonden is, in januari. Het weer in het noordwesten stevige buien. In de rest van het land wat buien regen met kans op onweer. En ook morgen is het wisselvallig. En net als vandaag hooguit 16 graden. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dennis Mooi van de ANWB. Het is een hele drukke spits. In de Randstad staan de meeste files rondom Utrecht en Rotterdam. Zo staat er op de A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen knooppunt Holendrecht en Breukelen 7 kilometer. Bij Utrecht is de Leidse Rijntunnel in zuidelijke richting dicht geweest vanwege een onbekende vloeistof. Bleek achteraf eh, ongevaarlijk te zijn. Vertraging is een half uur. Moet je vanuit Utrecht verder naar Den Bosch, dan heb je 12 kilometer file voor de kiezer tussen Culemborg en Zalbommel. Kost je 20 minuten extra. En op de A15 vanuit de Europort naar Gorkum tussen Rotterdam-Charloes en Sliedrecht 20 kilometer. Vertraging is een half uur. En dik een half uur vertraging op de A27 vanuit Almere naar Utrecht. Tussen Eemnes en het knooppunt weer staat 18 kilometer. De rechterrijstok is daar dicht, want er is daar brandstof op de weg eh, gelekt. En de rechterrijstok blijft eigenlijk de hele spits afgesloten. Daardoor loopt het weer compleet vast op de N230 vanuit Maarsen. Voor de aansluiting met de A27 staat het stil over 7 kilometer of zo goed als stil. Je hebt in ieder geval drie kwartier vertraging.